winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn. Een woordvoerder zegt dat als er fouten zijn gemaakt bij het verlenen van de wapenvergunning aan de schutter, Tristan van der Vlis, het korps niet automatisch schuld heeft aan de schietpartij. Van der Vlis schoot vorig jaar zes mensen dood, daarna zichzelf. Hij had ondanks een psychiatrisch verleden toch toestemming gekregen om wapens te bezitten. De premier van Grenada heeft iedereen in het land een dagje vrijgegeven om de gouden medaille van hardloper Kirani James te vieren. De atleet won de gouden plak op de 400 meter. Het is de eerste Olympische medaille die ook door een inwoner van Grenada is gewonnen. De eilandengroep in de Caraïbe heeft 110.000 inwoners. Feyenoord heeft zich niet geplaatst voor de laatste voorrondes van de Champions League. In de Kuip verloren de Rotterdammers met 1-0 van Dynamo Kiev. De Oekraïners scoorden in de laatste minuut. De uitwedstrijd had Feyenoord verloren met 2-1. Het weer droog, op een enkele bui in de kustgebieden na. Morgen zon met in de loop van de dag een paar lichte buien. Het wordt ongeveer 21 graden. Daarna tot en met het weekende droog, zonnig en een graad of 25. Dit was het NOS Show. je hoort, zie je het so I surrender. I'm only dreaming Cause if I wake, girl, and you're not by my side I feel like half of me is no longer alive So please, shorty, before you walk out that door, booby Would you listen to my song?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 That I forgive you. I ain't gonna forget that you brought me. Baby, baby, baby, baby. But I have grown from a touch me. I'm so I can't see the sunshine no more. believe Dat ik mocht delen wat jij had, je door mijn haren ging en zei.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 De alg maakt een gif aan dat het zenuwstelsel aantast. De algen werden gisteren in de Oude Kerkse Kreek ontdekt. Via gemalen kunnen ze van de Kreek naar de Oosterschelde zijn gepompt. De gemalen zijn tijdelijk stilgelegd. Voor de Oude Kerkse Kreek geldt een zwemverbod. Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben de code van een veelgebruikte startonderbreker voor auto's gehackt. Ze lieten in Nieuwsuur zien hoe ze met een computer en een speciaal apparaatje de auto kunnen starten en ermee wegrijden. De hackers zeggen dat zo honderdduizenden auto's eenvoudig te stelen zijn. Het politiekorps Hollands Midden ontkent dat het schuldig is aan de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Een woordvoerder zegt dat als er fouten zijn gemaakt bij het verlenen van de wapenvergunning aan de schutter, Tristan van der